Er vielen geen slachtoffers. De auto was achtergelaten bij de poort van het gerechtsopbouw. De politie had kort voor de explosie een anonieme waarschuwing gekregen. Agenten waren net de omgeving aan het afzetten toen de bom ontplofte. De politie noemt het een wonder dat er geen doden of gewonden zijn gevallen. Het is niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Een paar dagen geleden werd bij een politiebureau in een stad in de buurt een mortiergranaat gevonden. Niemand eiste de verantwoordelijkheid op, maar er wordt gedacht aan dissidenten van de IRA. IJsland heeft het laatste voorstel van Nederland en Groot-Brittannië over de I7 miljarden verworpen. De twee landen hebben IJsland samen bijna 4 miljard euro geleend om gedupeerde spaarders tegemoet te komen. Ze eisten eerst terugbetaling met een rente van ruim 5 procent. Na bezwaren van de IJslanders hadden minister Bos en zijn Britse collega voorgesteld over vorig jaar en dit jaar geen rente te berekenen. De rente zou vanaf 2011 variabel zijn. De IJslandse minister van Financiën wijst het voorstel af en wil toch nieuwe onderhandelingen. In de Verenigde Staten heeft een man tegenover de rechter bekend dat hij vorig jaar een aanslag wilde plegen in New York. Er was van plan om zichzelf op te blazen in een metro in Manhattan op de herdenkingsdag van de aanslagen van 11 september 2001. Het is een man van 25 die in Amerika opgroeide en later radicaliseerde. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. Het weer. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten droog. Minima van 0 tot 5 graden. De komende dag eerst op de meeste plaatsen droog, maar smiddags gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen.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 Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename... en stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente. Oh ja, en vergeet je stempas en identiteitsbewijs niet...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 I just wanna be the one that really gets to know I don't care I don't know. I was there the whole time. This is what it takes for me to hold it down. take